Dit is Jong met het NOS-journaal. Nederland exporteert voorlopig geen onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël. Het kabinet heeft meer tijd nodig om te beoordelen of de in- en doorvoer kan worden hervat. In een zaak die was aangespannen door mensenrechtenorganisaties... oordeelde de rechter dat de export moest worden gestaakt... omdat de F-35's kunnen worden gebruikt bij aanvallen op Gaza. De Hoge Raad oordeelde vorige maand dat het kabinet daar zelf over moet oordelen. demissionair minister Van Wil vindt het te vroeg voor hervatting... omdat het bestand tussen Israël en Hamas pas een maand van kracht is. Bij een hek bij RTV Noord vorige week zijn privégegevens van medewerkers gestolen. Het was geen gerichte aanval op de journalistiek, meldt de regionale omroep. En de hack werd ook niet veroorzaakt door iemand die op een verdachte link klikte. Het was een willekeurige ransomware aanval, blijkt uit forensisch onderzoek. Uit principe wilde de omroep geen losgeld betalen om de gegevens terug te krijgen, mede omdat daar geen garantie voor is. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vannacht in Groningen is opgelopen naar 246. Eerder op de dag stond de teller van het instituut Mijnbouwschade Groningen nog op ruim 60 meldingen. Groningen is vannacht getroffen door een beving met een kracht van 3,4 en daarna volgde nog een naschok van 2,1. Na het vertrek van informateur Weijers komt er geen nieuwe informateur. Sibrand Buma gaat in zijn eentje verder. Hij gaat zo'n drie weken praten met de leiders van D66 en het CDA. Buma zegt dat hij het vertrek van Weijers betreurt. De D66-informateur stopte vanmiddag vanwege een uitgelekt appberichtje... waarin hij VVD-leider Gust omschrijft als deepfakes van de VVD. Het weer, veel regen in het noorden en midden van het land. Tot morgenochtend krijgen vooral de wadden veel neerslag te verwerken. In het zuiden morgen een ander beeld. Daar blijft het grotendeels droog met af en toe zon en lokaal tot 17 graden.